De nieuwe wet maakt het onder meer mogelijk om de militairen die in de jaren 80 een staatsgreep pleegden alsnog te vervolgen. Verder wil premier Erdogan het constitutionele hof uitbreiden en het parlement zeggenschap geven over de benoeming van rechters. De Turkse oppositie beschuldigt Erdogan ervan dat hij de rechterlijke macht wil domineren. De banken moeten hun hypotheekklanten laten meeprofiteren van de lage rente, vindt de Consumentenbond. De rente zou met zeker 1% omlaag kunnen, omdat de banken zelf ook erg goedkoop uit zijn met het lenen van geld. Minister De Jager moet de banken verplichten meer informatie te geven over de opbouw van hun tarieven. Niet alleen bij variabele, maar ook voor vaste hypotheekrente, vindt de Consumentenbond. De Nederlandse hockeysters zijn hun wereldtitel kwijt. In de finale in Rosario verloren ze met 3-1 van het gastland Argentinië. Voor de Argentijnse hockeysters is het hun tweede wereldtitel. In 2002 wonnen ze de finale, ook van Nederland. Bovendien wonnen ze dit jaar ook de Champions Trophy. Dat was nog niet eerder gepresteerd. Een Saoedische diplomaat heeft in Amerika asiel aangevraagd. Hij werkte op het consulaat in Los Angeles, maar zit al maanden ondergedoken. Tegen NBC News zei hij dat hij bang is voor een vervolging in eigen land... omdat hij homoseksueel is en bevriend met een Joodse vrouw. De Saoedische autoriteiten hebben hem zijn diplomatieke paspoort afgenomen... en geëist dat hij terugkeert. Tennister Kim Kleisters heeft de US Open gewonnen. Ze versloeg in de finale de Russische Svonareva in twee sets, 6-2 en 6-1. De mannenfinale gaat tussen Rafael Nadal en Novak Djokovic. Nadal plaatste zich door te winnen van de Rus Djusny.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 Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n een leuke vent. Echt een leuke vent. Echt een leuke vent. and lurk around.